Vijf uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Dezelfde CO2-tax voor de hele economie is de goedkoopste manier om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dat is de conclusie van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. Het is relatief duur om vooral de zware industrie te belasten. Maar er zijn ook nadelen aan het plan om iedereen gelijk te belasten... want bedrijven zouden kunnen vertrekken naar het buitenland waar de heffing lager is. Bijvoorbeeld subsidies op schone technologie zou dat kunnen voorkomen. Vanaf volgend jaar mogen de huurverhogingen van sociale huurwoningen... niet groter zijn dan de inflatie. Het idee was eh, vorig jaar al opgenomen in het Sociaal Huurakkoord... maar wordt nu een wetsvoorstel. Woningcorporaties die kunnen lokaal wel afspraken maken... om de gemiddelde stijging met 1% te verhogen. Pinkpop waarschuwt festivalgangers voor het verwachte noodweer van vanmiddag en vanavond. De camping voor festivalbezoekers die gaat vanavond een uur later open... in de hoop dat het ergste noodweer dan voorbij is. Om zeven uur gaan nu de deuren open. mensen die al in de buurt zijn wordt aangeraden om in hun auto te schuilen... of op de treinstations van Heerlen en Sittard te blijven. En mensen die nu al voor de deur staan, die worden opgevangen. De jubileumversie van Pinkpop begint morgen. Op de 50ste editie treden onder meer Fleetwood Mac, Mumford Sons en Armin van Buren op. En Lingo komt terug op tv. Vanaf het najaar is de show te zien op SBS6. De zender maakte dat bekend op Instagram. Het programma waarbij kandidaten woorden moeten raden... was van 1989 tot 2014 te zien bij de publieke omroep. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten trekken regen- en onweersbuien over het land. Lokaal is kans op hagel en forse rukwinden. En daarom geldt voor veel provincies code oranje. In de loop van de avond verlaten de buien het land weer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits. In regio Noord-Holland staan de files met de meeste vertraging. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Vinkenveen en Maarsen 20 minuten oponthoud. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Knopend Burgerveen 10 minuten. Tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude Rijndijk 10 minuten. Op de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere en Lelystad 20 minuten vertraging. De A7 Saandam richting Hoorn Tussen Saandam en Purmerend een kwartier.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 Goedendag, welkom bij een nieuwe editie van De Top 20. Mijn naam is eh, Jesse Sprikkelman en De Top 20 is jouw hitlijst. Top 20 wordt samengesteld door middel van streams, door middel van airplays, dus wat gedraaid wordt door alle grote radiozenders. En ook door middel van downloads natuurlijk. En jouw mening is van harte welkom via top 20nl Snel even kijken wat vorige week in de top 20 stond. Nou, ik zou je de hele lijst besparen. Wat ik je wel kan laten horen is de top 3 van vorige week. me feel like I'm loved by Justin Bieber en Ed Sheeran en I Don't Care stonden vorige week op nummer 3. Uh, ehm, vorige week op nummer 2 stond Avicii en SOS. En Duncan Lawrence stond op 1. de lijst van deze week die trappen we af met een nieuwe, nieuw nummertje in de lijst.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 I'm a sucker for all subliminal things no one knows about you. About you, about you, about you. Making typical me break my typical rules. It is true, I'm a sucker for you. inside my brain And maybe you know it's obvious I'm a sucker for you terug eh, van weg geweest op eh, verschillende vlakken. Dit nummer heeft namelijk al even in de top 20 gestaan toen hij net uitkwam. Eh, en ja, deze is er weer uitgegaan, maar nu weer terug in de lijst. De Jonas Brothers en Sakker kwam op 1 maart 2019 uit. En het is het eerste nummer van de Jonas Brothers in zes jaar tijd. En gelijk scoren ze de hit na hit mee, want in alle lijsten zijn ze wel terug te vinden. Dat nummer 20 deze week nieuw in de lijst, dus op nummer 19 staat deze. Oh, Robin Schulz en Speechless. En op nummer 18 staat nog steeds de Engelse nummer 1 hit. In Engeland is het op dit moment de nummer 1 hit. En hier in Nederland en België komt hij nog niet echt heel erg veel verder dan nummer 18 it off, ayy. My brothers don't die, we just So much I'ma open up a shop. is de naam van het nummer. Het is van Stormzy. Hey, wil je even wat voor me doen? Pak even een koud drankje, zet je zonnebril op en doe je zwembroek aan.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 En daarvoor hoorde je die fantastische zomerhit van Louis Fonsi en Nicky Jam. Dat La Vuelta was dat. We hebben een nieuwe plaat in de lijst. Een nieuw nummertje op nummer 15. Het is de nieuwste van Davina Michel. nee, dus Skyward. Ja, ik was zelf persoonlijk... Ik ga een heel klein beetje een eigen mening geven. Niet heel erg fan van eh, het duurt te lang. Nee, maar Skyward vind ik wel echt heel erg goed. Je kan horen dat zij met plezier luisteren naar muziek van Pink. Maar dat maakt niet zo erg Het is een mooi nummer. En op nummer 14 ook muziek van Nederlandse bodem. Maan Crisscross Amsterdam. Hij is van mij. Hij is van Vorige week stond Sean Mendes met If I Can't Have You op nummer 14.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 Now, now. Ooit stonden zij in de top 20. We're One Direction. is er nog maar. Ja, ik moet dat blijven zeggen. En dat doe ik niet om eh, aan leeftijdsdiscriminatie te Nee, juist omdat ik het zo knap vind dat je op 17-jarige leeftijd al zo succesvol kan zijn. Billie Eilish en Bad Guy deze week op nummer 12 in de top 20. En daarvoor hoorde je Shawn Mendes en If I Can't Have You. Ja, Billie Eilish die breekt een record naar record met haar debuutalbum We All Fall in Sleep. Where Do We Go? Maar ze vindt het succes nog wel winnen, eh, wennen. Ik moet er eh, over na blijven denken alsof het mij niet overkomt. Zo voelt het. Alsof het gewoon maar een naam is, die Billie Eilish. Maar ik ben het zelf. Dat zegt ze in het Amerikaanse Billboard. En hier in Nederland en in België zijn we ook fan van haar. Ik krijg een berichtje van Tom. Tom die zegt, iedereen is wel een beetje verliefd op Billie Eilish, toch? Zo knap is ze niet, maar haar muziek is heel erg goed. En eh, Ruben die zegt, ik vind het fantastische muziek. Zij is echt een held. Zij is een popster en dat is ze absoluut dus. Billie Eilish deze week in de top 20 dus op nummer 12 met Bad Guy. Elke week verdwijnen de platen uit de top 20 en ook deze week drie om maar liefst eh, te zijn, om maar te zeggen. Eh, als het avond is, is weg uit de lijst. ik ben in diepe rouw, want Lil Dicky en Urt is ook uit de lijst. Ah. Ja, dat vind ik zo'n leuke plaats. Ja, We Love the Earth, Lil Dicky en nog 30 andere supersterren. Stond op 20. Ik hoop dat hij binnenkort, eh, vorige week, ik hoop dat hij binnenkort weer eh, terugkomt in de lijst. En tot slot, ja, ook wat minder zomerse klanken deze week in de op 20. vorige week op nummer 19 volledig verdwenen uit de lijst. Maar goed, hè, kan er altijd nog terugkomen. Even kijken wat er nog wel in de lijst staat. Deze week op nummer uh, 11. Uh, zeg ik dat goed? Ja, nummer 11 hoor je Alan Walker. En wat komt na 11? Inderdaad, 10. Dit is voor Ryan Bowman. En drie platen, dat betekent natuurlijk ook. Drie platen uit de lijst betekent natuurlijk ook drie nieuwe binnenkomers.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 Hij is fantastisch, dat kunnen we zeggen. En dat komt ook binnen via top 20nl eh, Een berichtje van Irma, ik ben naar zijn concert geweest in de Kuip. Wat supergoed is het. Eh, dit nummer live is zo vet. Nieuw in de lijst deze week op nummer 8. Komt denk ik wel een beetje door die concerten die hij gegeven heeft. Door het Marco Borsato virus waar Nederland mee overvallen is. Marco Borsato, Amir van Buren en Davina Michel en hoe het danst. En dat deze, lijst, eh, deze plaat nieuw is in de lijst. Dat betekent ook dat Davina Michel deze week twee nieuwe binnenkomers op haar naam heeft. Ja, zeker echt waar. Scarward is deze week nieuw binnengekomen op 15. En dus deze plaat, Hoe het danst. Onder andere met Davina Michel. Dus nieuw binnengekomen op nummer 9. En dat is goed. Oh, nummer 8, sorry. Dat is eh, goed voor Davina Michel. Ze doet het goed. Een beetje Nederlandse muziek in de top 20 vind ik wel heel erg leuk. Dit komt niet uit Nederland, maar is net zo goed. Leon Six, Billy Ray Cyrus nog steeds in de top 20 met Old Town Road. Yeah, I'm gonna take my horse to the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more.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 Dermot Kennedy staat deze week op nummer 6 in de top 20. Heb je zin in zomerse klanken? Nou, ik wel, naar de afgelopen week zeker. Zometeen komt Kon eraan. Daddy Yankee en Snow staat nog steeds op nummer 4.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 So, You're como ella lo menea. de Daddy Yankee en Snel en Konk allemaal nog steeds in de top 20. En daarvoor ook eentje die er al lang in staat, Mabel en Don't Call Me Up. Goeiedag, dit is de top 20, de meest actuele hitlijst van Nederland en België. En het is waar, de Songfestival Koorts in Nederland is over. Duncan Lawrence is van zijn troon verstoten. Vorige week stond hij nog op nummer 1 en hij kwam direct binnen op nummer 1 na het Songfestival. Maar nu is hij gezakt naar een derde plaats.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 And we're Little Mix. Twee. Found some sad news from the music world. EDM star Avicii has died. Het laatste werk van Avicii in de top 20. Hey, I'm Avicii. Can you hear me SOS? Help me put my mind to rest. a bag of blue. I can feel your love en SOS. Spannend moment hier in de studio en overal. Bij jou thuis in de huiskamer, in de auto, waar je dan ook zit te luisteren. Want ja, we hebben hem net gehoord, hè? Duncan Lammers en Arcade vorige week nummer 1. En dat betekent dus, deze week op 3 staat, dat hij ook niet nog nummer 1 kan zijn. Nee, dat kan veel in de top 20, maar dat niet. Maar wat is dan de absolute nummer 1 van deze week? Wat is de meest geluisterde, de meest gestreamde, ja, de meest gedraaide plaat van Nederland en België? En ook de plaat die het meest binnengekomen is via detop20.nl. Ik zou niet langer in de spanning houden. Het is de nieuwste van Justin Bieber en Ed Sheeran.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 I don't like nobody but you, baby. week een nieuwe nummer 1, nog niet zo lang geleden uitgekomen. Justin Bieber en Ed Sheeran. Een mooie samenwerking, I Don't Care. Is de nummer 1 van Nederland en België deze week. Op nummer 2 stond Avicii en SOS. En op nummer 3, voormalig nummer 1 hit, Duncan Lawrence en Arcade. Dit was hem dan, de top 20 voor deze week. Een tip voor de top 20. Wat moet volgens jou in de lijst komen? Mail het naar tip at 20nl maar natuurlijk eindigen we met een tip voor de top 20 plaat waarvan wij, de redactie van dit programma, denken dat er nog wel eens in de lijst kan gaan komen.